9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De artsen die als eerste de Russische oppositieleider Alexei Navalny hebben behandeld... zeggen dat ze zijn leven hebben gered. Hij werd vorige week onwel in een vliegtuig naar Moskou en verloor het bewustzijn. Sindsdien ligt hij in coma. Zijn familie en medewerkers zeggen dat hij is vergiftigd. Na twee dagen in het ziekenhuis in Omsk is Navalny afgelopen weekend verplaatst naar Berlijn... om daar verder te worden behandeld. Ruim een derde van de middelbare scholieren vreest voor een leerachterstand door de coronacrisis. Ook voelde vier op de tien zich eenzaam in de crisistijd. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht. De universiteit peilt jaarlijks de stemming onder derdejaars scholieren. Met name VMBO'ers zijn somberder over hun slagingskansen. Het percentage dat de eindexamens verwacht te halen is gedaald van 85 naar 75. De lockdown in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland is verlengd tot en met komend weekend. Volgens premier Ardern is dat nodig om de corona-uitbraak in de grootste stad van het land beter onder controle te krijgen. In Auckland zijn sinds ruim anderhalve week strenge maatregelen van kracht vanwege een cluster met zo'n 150 besmettingen. Die uitbraak begon bij een familie in de stad. Tot dat moment was Nieuw-Zeeland ruim drie maanden virusvrij. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de nederlaag van Paris Saint-Germain in de Champions League tegen Bayern München. De Duitsers wonnen de finale met 1-0. In het centrum van Parijs werden auto's in brand gestoken en winkelruiten vernield. Even na middernacht arresteerde de politie 43 mensen. Ze bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. Ook vielen agenten een bar binnen waar de bezoekers zich niet aan de coronaregels hielden. In Parijs werden meer dan 3000 agenten ingezet. Het weer verspreidt over het land buien, plaatselijk met onweer. De loop van de dag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog en meer zon. 18 tot 22 graden vandaag.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 I've been here a thousand times. Eh, eh, falling for another. I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you want I got this feeling. I wanna hear you say I can't believe it.